Op een woonwagenkamp in Feyenaard in Noord-Brabant zijn een dode vrouw en een zwaargewonde man gevonden. De dode vrouw is een familielid van zanger Frans Bauer, die zelf ook in Fijnaard woont. Het zou zijn tante zijn. Volgens het PR-bureau van Frans Bauer is de vrouw door geweld om het leven gekomen. De omgeving van de woning is afgezet en de politie doet buurtonderzoek. De melkprijzen in de EU zijn gestegen. Eind vorig jaar kregen de boeren gemiddeld 28,3 cent voor een liter. Dat was bijna 4 cent meer dan een half jaar eerder. Minister Verburg zegt dat dit laat zien dat de steunoperatie van de EU van bijna 300 miljoen euro vruchten afwerpt. Nederlandse boeren krijgen trouwens iets meer voor hun melk dan de gemiddelde EU-prijs. Het marinefregat Tromp heeft gisteravond en vanochtend opnieuw piraten voor de Somalische kust uitgeschakeld. Het is het derde succes van het marinefregat in twee dagen tijd. Dit keer werden er bij beide acties in totaal 17 piraten ontwapend. De Tromp heeft nu tijdens de antipiraterijmissie van de EU 61 piraten ontwapend. Spanje en Frankrijk elk 35. De Moskouse politie heeft nog geen spoor van de mensen die achter de twee zware bomaanslagen zitten van vanochtend in de metro. Er kwamen 38 mensen om toen twee vrouwen zich daar opbliezen. Ze kwamen mogelijk uit de Caucasus. President Medvedev heeft uit de hele wereld berichten van medeleven gekregen. Bondskanselier Merkel is op de eerste dag van haar bezoek aan Turkije premier Erdogan tegemoet gekomen. Erdogan eist dat er in Duitsland VWO-scholen komen waar in het Turks wordt lesgegeven. Volgens Merkel gebeurt dat al op sommige scholen. Dat mogen er van haar meer worden als de scholieren er ook maar goed Duits leren. Duitsland heeft met zo'n 3,5 miljoen Turken de grootste Turkse gemeenschap buiten Turkije. Het weer vannacht vanuit het zuiden regen, morgen vooral later op de dag buien... Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.